Kees Groot met het NOS-journaal. Vluchtelingen die aan het eind van de middag aankwamen op het station van München... zijn daar met applaus ontvangen. Het gaat om meer dan ongeveer 2500 mensen... die via Hongarije en Oostenrijk naar Duitsland zijn gereisd. De Duitse autoriteiten verwachten dat aan het eind van de avond... 7000 asielzoekers in München zullen zijn aangekomen. De Duitse regering overlegt vanavond met de deelstaten... hoe ze over het hele land verdeeld zullen worden... In Midden-Europa zijn nog steeds veel vluchtelingen onderweg. De Franse politicus Jean-Marie Le Pen heeft een nieuwe nationalistische partij opgericht. Vorige maand werd hij uit het Front National gezet na een ruzie met zijn dochter Marine. De nieuwe partij heet het Blauw-Wit-Rode Samenwerkingsverband en is vernoemd naar de kleuren van de Franse vlag. Le Pen maakte zijn plannen bekend in een restaurant in Marseille. In die stad wordt dit weekend ook een congres gehouden van het Front National. Marine Le Pen reageert schouderophalend op de actie van haar vader. Het staat iedereen vrij een partij te beginnen, zei ze. Op het Museumplein in Amsterdam hebben enkele tientallen mensen gedemonstreerd tegen het gebruik van de Gouden Koets. Ze eisen dat koning Willem-Alexander en koning Max, koningin Maxima op Prinsjesdag niet meer in de Gouden Koets naar de Ridderzaal rijden. Volgens hen is een paneel op de koets racistisch. Het gaat om een afbeelding van donkere mensen uit Indonesië en Suriname die de Nederlandse maagd onderdanig goede gaven aanreiken. Dat is niet meer van deze tijd, vinden de demonstranten. Ze vinden dat de Gouden Koets, die na Prinsjesdag gerestaureerd wordt, in een museum thuis hoort. Het weer. Vanavond blijft het land inwaarts op de meeste plaatsen droog. In de kustprovincies valt nog een enkele bui. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen is het opnieuw wisselvallig en wordt het ongeveer 16 graden.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 Straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje gaan we naar Italië met DJ Cavaschelli met het beste van de clubs uit Italië. Het is vandaag zaterdag 5 september alweer. En als opening hoor je muziek van Anthrax met Hold On. Onderweg zo meteen Nelly, die heeft weer een nieuwe plaat gemaakt. Was even een tijdje stil rond de bank, maar hij heeft weer een nieuwe plaat gemaakt. En een eh, klein beetje hulp van Marvin Gaye. Die ga je zo meteen horen, maar is Zicala met Easy Love. Shawty and me on a late night. Got a man, got me thinking Shawty ain't right. She say she ain't about the creep life. But all she wanna do is take pipe. I ain't mad at nobody. I just wanna have your body. Now nah, I can give you the key, girl. And you can meet me in the lobby. Talk about it. Oh, i lay you down and go down, girl, till I reach your ocean. Oh, so come and get this dirt. When you need that that medicine. I know you like it like this when you get that itch. Adrenaline, heart beating out of your chest. And when that pressure's building, I got what you need. Come fuck with me. And when you get that feeling, I got sexual healing. bringing them inside. Soaking wet, turn the bed to a slip and slide. Spread eagle nigga eating like it's supper time. Shorty know whose is it, it's all mine. I ain't mad at nobody. I just wanna have your body. And if you can take it deep, then let a nigga like me get it that body. Girl, oh, i lay you down and go down, girl, till I reach your ocean. Oh, so come and get this dirt. When you need that fix, yeah. that medicine. I know you like it like this when you get that itch. Adrenaline, heart beating out of your chest. Out of your and when that pressure's building, I got what you need.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 Dat was eh, Mako Morten samen met Ryan Lewis met Downtown. En daarvoor hoorde je Nelly featuring uh, eh, Jeremy met The Fix. Zie je, we hebben antwoord. Ik heb nog een beetje shownieuws voor je. Avicii heeft zijn agenda tot en met eind van het jaar leeggemaakt. De DJ kampt met de eh, grote vermoeidheid. Onder meer optredens in de VS, China en Japan zijn uitgesteld tot volgend jaar zodat, de eh, DJ even tot rust kan komen. Dat laat zijn woordvoerder weten aan Billboard. De druk van het tour, opnemen van zijn nieuwe album... en het regisseren van zijn eigen videoclips... zou de DJ iets te veel worden. Ja, sommige mensen denken, die gasten hebben een luizenleventje. Een beetje overal ter wereld een beetje draaien... en een beetje genieten van het strand en het mooie weer... Nou, ook kan je vertellen, dat is, eh, dat is een klein beetje waar. Maar aan de andere kant, eh, er zijn ook klussen bij dat ze met het vliegtuig naar locatie gaan. Eventjes draaien en daarna met het vliegtuig weer naar de andere kant van de wereld gaan. Dus eigenlijk de slaapmomentjes zijn eh, soms twee uurtjes in een hotel. Maar negen van de tien keer zitten ze gewoon, liggen ze eigenlijk in het vliegtuig te slapen. En ja, af en toe wordt het soms een beetje te veel. En ook dat is niet goed voor de gezondheid. Vandaar dat ook heel veel DJ's een beetje drugs gebruiken om een beetje positief blijven. Bij je positief te blijven, moet ik eigenlijk zeggen. En eh, in juli kwam er een eind aan het leven van Amanda Patterson. Omdat zij een dodelijke combinatie van medicijnen en drugs had ingenomen. De voormalige actrice overleed plotseling aan een toen nog onbekende oorzaak. Onderzoek heeft nu uitgewezen dat uh, Patterson allerlei medicijnen in had genomen... tegen angst en psychose. En ook had ze marihuana in haar systeem. En de Mega die werd in 1987 was het alweer. Wereldberoemd toen ze naast Patrick Dempsey de hoofdrol speelde in Can't Buy Me Love. En in 1934 stopte ze met haar acteerwerk. En sindsdien woonde ze weer in haar geboorteplaats Greenlee. in dat in de staat eh, eh, Colorado was dat. En ze is 43 jaar oud geworden. Ja, is niet oud. Maar ja, eh, soms is het niet anders. CFM Zandvoort door met leukere dingen. Fifth Harmony met de nieuwe plaat I'm in Love with a Monster. before buy me a rose. Covered in dirt before I'm covered in gold. Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. nieuwe muziek. Het was Sam Veld, The Him featuring The Johnny's. Nee, The Donny's, The Army. Met Drive You Home. En daarvoor hoorde je Fifth eh, Harmony. Met I'm in Love with a Monster. ZFM Zandvoort is tijd voor de partyagenda. Voor deze zaterdag 5 september. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande of gaan die beginnen? Nou, vanavond vanaf 11 uur ben je welkom in de Escape in Amsterdam. Met het wekelijkse feestje Brainwash. Intree 16 euro. Met onder andere onze eigen Zandvoortse Raimundo. Vanavond heeft hij uitgenodigd. Hol Rush, Quintino van Honk. En MC is Janto. Dat is vanavond allemaal in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. En vandaag gaat natuurlijk weer een hopen, eh, een eh, feestjes nog. Festivals. Weet je, laatste festivals die nog gaan plaatsvinden. En dat was onder andere... Eh, Into the Woods. Dat was in het uh, Openluchttheater in Amersfoort. En natuurlijk hadden we het uh, de Faltifest eh, Festival. Dat was ook vandaag. Dat was allemaal vandaag op de, de waar was dat ook alweer? NDSM-werf in Amsterdam, het Faltifest 2015. En ook hadden we vandaag een Pleinvlees Heroes Festival, moet ik zeggen in sportpark Rieterhaven. Dat was ook in Amsterdam. En het uh, After Summer Festival. Dat is nog bezig in het Vondelpark. Openluchttheater ook in Amsterdam natuurlijk. En ook vandaag hadden we Saturday Night Live. En dat was in eh, Broek op Langendijk. Maar ook altijd het Indian Summer Dance Festival wordt gehouden... met allemaal Nederlandse artiesten die eigenlijk eh, ja, <laughs> niet zo populair meer zijn. Alhoewel, eh, Gerard Joling doet het erg goed natuurlijk. Hè. Maar voor de rest allemaal beentjes, artiesten uit de jaren 90 die toen grote hits hadden... die voor je allemaal horen kan je nog horen. Het duurt toch allemaal tot 11 uur vanavond. En vanavond in de Melkweg, het wekelijks feestje Encore Aftershock met de, eh, met de Max. De is 11,35 euro. Waar halen ze die bedragen toch vandaan? 11,35 euro maken dan 11 euro van, of 12 euro. Maar eh, waarschijnlijk 35 cent zal wel eh, toeristenbelasting zijn of zo. Dat rekent de gemeente hier ook als jij... als jij als toerist in Zandvoort komt logeren ergens... in een hotelletje of een station, dan moet je altijd de toeristenbelasting betalen. In ieder geval tot zover even in het korte de feestjes. En eh, ja, we hebben natuurlijk nog een feestje wat ik bijna helemaal vergeet. In de Stalker natuurlijk, in Haarlem. Vanavond het feestje Drop It, Tim's Birthday. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Eh, en uh, ja, wat kan je verwachten? Hip-hop en R&B. Voor meer informatie checken we de website clubstalker.nl. Dan gaan we zelf doen met muziek. Breed Carolina met Hero. Carter featuring eh, Michael Mako met Praise You. Oud nummer in een nieuw jasje gestoken. Heb. En daarvoor hoor je Nick Jones met Levels. Zie je bij hem het is even tijd voor de 10 beste plaat van de dans. Deze week op 10 Oliver Heldens met Shade of Grey. En op 9 Sam Veld, de IDX e eh, Indian Summer remix van eh, Show Me Love. En op 8 deze week Free Jack, Mr. Belt en Weasel met Somebody to Love. En op 7 Amtrak met Hold On. Daar begonnen we dit uur mee. En op 6 Nora and Pure met Salt Water 2015 Rework. En op 5 King Arthur met Praise You, die hoorde je zojuist. Hè? En op 4 Calvin Harris met How Deep Is Your Love. Op 3 Fox Stevenson en Kirby met Oeja. En op 2 Chesto, Fasi en Kashmir. De Don Diablo remix met Secrets. Deze week een nieuwe nummer 1 in de 10 boven beste plaat van de dansgroep. Het is Sugarstar en Alexander in de Antonio Hiaka remix met Hey Sunshine. En die hoor je nu hier op CFM Zandvoort. The Nightwalk. Hey, sunshine, so hard today, can be so long, I hey. Calvin op de radio. samen met Chris Willis met So Good. En daarvoor horen we Armin van Buren en Mr. Brass met Another You. Alleen dit keer in de remix. En doet het de laatste tijd erg goed in de clubs. En ook hoor je nog natuurlijk... Eh, de nummer 1 uit de 10 boven beste plaat van de Want Dat was uh, eh, Sugarstar en Alexander met Hey Sunshine. Zie we hebben ze antwoord. Het eerste uurtje van de Nightwalk zit er alweer op. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer oftewel de Break. En dan zijn we nog twee uur lang bij met zometeen. Vanaf 10 uur DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En dan vanaf 11 uur gaan we naar Italië met DJ Cavaschelli. Met de beste uit de clubs van Italië. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren. Nog een paar stukjes muziek te gaan. Misschien nog Quintino met Devotion. Maar nu is Dave Art en Oliver Newton-John that You Have To Believe.